was een onderschept gesprek van Al-Qaeda-leider Zawahri. Dat meldden Amerikaanse media op basis van bronnen bij de inlichtingendiensten. Dat onderschepte gesprek ging tussen Zawahri en het hoofd van de jemenitische tak van Al-Qaeda. Zawahri zou hem hebben opgedragen om een grote aanslag te plegen. Het doelwit is onbekend, maar wel is duidelijk dat de geplande datum 4 augustus was, afgelopen zondag. De ontdekking van het terreurplan leidde eind vorige week tot sluiting van veel Amerikaanse ambassades in Afrika en het Midden-Oosten. Nog altijd zijn er 19 dicht. Ook de Nederlandse ambassade in Jemen is uit voorzorg deze week gesloten. Het noodweer van afgelopen avond heeft op een camping in Friesland het leven gekost aan een meisje. Volgens de politie viel een boom op de camper waarin zij en haar familie lagen te slapen. De politie kreeg veel meldingen van schade in de omgeving van Wolvenga en Gorredijk. Op verschillende plaatsen waaiden caravans om. Enkele mensen raakten licht gewond. De topman van webwinkel Amazon koopt de Amerikaanse krant The Washington Post. Topman Bezos betaalt 250 miljoen dollar in contanten. Amazon heeft verder niets met de koop te maken. De naam van de krant blijft hetzelfde. De Washington Post is een van de grootste en meest toonaangevende kranten van de Verenigde Staten. De krant bracht onder meer het Watergate-schandaal naar buiten, waardoor president Nixon in 1974 aftrad. Een van de bekendste honkballers van de Verenigde Staten, Alex Rodriguez, is tot eind volgend seizoen geschorst wegens een dopingschandaal. Rodriguez, bijnaam A-Rod, is de sterspeler van de New York Yankees. Zijn naam stond op een klantenlijst van een kliniek in Florida die doping leverde. In het schandaal kregen twaalf andere spelers uit de Major League een schorsing van 50 wedstrijden. Rodriguez mag 211 duels niet spelen. Hij gaat in hoger beroep. Het weer nog vannacht geleidelijk droog en opklaringen. Het koelt af tot 15 graden.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 She forgets to hide them. I know who left those smokes behind. She'll say, Oh, he's just a friend. And I'll say, dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me.